أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Welkom allemaal bij deze les, les nummer 21 van de Arabische grammatica. We hebben het vorige keer gehad over taqsim al-fi'al ila sahih al-akhir wa mu'tal al-akhir. Dat wil zeggen dat het werkwoord werd onderverdeeld in twee verschillende soorten uh, vanwege de laatste letter van het werkwoord. Dus dan heb je een werkwoord sahih al-akhir En we zijn nu bladzijde 3. Dat was op, bladzijde 3 eh, van het tweede deel. Dus uh, Sahih al-Akhir wil zeggen dat de laatste letter van het werkwoord niet alif, geen alif of luau of lia is. En als dat wel het geval is, als je een werkwoord hebt waarbij de laatste letter een alif of een wauw of een ja is, dan heb je het over fi'al mu'tal al-akhir. En deze huruf, deze drie huruf, dat zijn huruf al-illah, zoals we gezien hebben. Vandaag gaan we nu uh, verder met het huiswerk wat ik gegeven heb. We zijn vorige keer begonnen met een aantal uh, uh, zinnen uit het huiswerk van verschillende oefeningen. We gaan nu verder de Inni halen. Tweede oefening, bladzijde 4. اجعل كل اسم من الأسماء الآتية fa'ila li mu'tal lil akhir. Wat moet je hier doen? Je moet een jumla uh, maken zodanig dat de volgende woorden fa'il worden van een fi'al die mu'tal al-akhir is. Dus met andere woorden, je moet een fi'al mu'tal al-akhir bedenken We hebben al een aantal gezien bij de voorbeelden eh, aan het begin van eh, het hoofdstuk. En als je dat hebt, die fial hebt, dan moet de volgende woorden, ieder van de volgende woorden moet fa'il daarvan zijn. Al-ma hebben we al gehad. En al-hisam ook. Volgens mij Rajul ook. Nu gaan we kijken of, een, of we een uh, jumla kunnen maken Trouwens, het hoeft niet jumla fi'aliyya te zijn. Eh, een jumla maken zodat het tifel fa'il wordt van een fi'al wat Mu'tal al-Akhir is. Wie wil deze zin maken? Dus at-tifl, fa'il van een fi'al wat Mu'tal al-Akhir is. Nou. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wie maakt deze zin? Het is een beetje rustig nog. Ik weet niet of de mensen nog komen. Ik hoop dat het wel bekend is dat we verhuisd zijn naar zaterdag in plaats van maandag in verband met Ramadan. Dat heb ik rondgestuurd aan iedereen die zich heeft aangemeld en ook op de site gezet. Attiffen. Is er iemand die een zin wil maken met een fi'al mu'tal en attifel de faal daarvan is niemand jullie weten wat een fi'al is werkwoord en wat een faal is Kan iemand mij vertellen wat een fa'il is? Wat is الفاعل نعم مستر أم سوسن تفضلي degene die de handeling uitvoert onderwerp accent en komt na el fi'al dat is ook een belangrijke uh, uh, voorwaarde deze onderwerp of dit onderwerp moet na el fi'al komen نعم طيب dus je moet een fi'al bedenken die mu'tal al-akhir is zodanig dat at-tifl fa'il wordt je mag werkwoorden gebruiken die we eerder gehad hebben bij de voorbeelden van het hoofdstuk. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik hoop dat het geluid duidelijk is. طيب يتظاهر يتألقى يتدعى يتيلقى يتثروى تصفو يدنو خشية أبغي يبني al deze werkwoorden hebben we gehad kan iemand een poging doen Ik hoor niks, ik zie niks nog. niet ingewikkeld te zijn. Je kan alleen maar twee woorden gebruiken en dan heb je een zin. Wat betekent ook weer yednu? Yednu, wie weet dat? Voorbeeld 6 op bladzijde 3, daar staat Yednu Faslu Wat betekent Yednu? Yednu Faslu Shita. dat was de winter. Het winterseizoen, naam. Is er een voor Danny? Komt dichtbij, accent. Nou, maak eens dan een zin met het tiffel. Met het tiffel als uh, onderwerp, als fa'il. تفضلي يدنو الطفل heel goed. Ahsend. Dus de, het, het kind komt dichterbij. En dan heb je een zin. Jednu at-tiflu. Yadnu is fi'al. مضارع إن الطفل is فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره Zo simpel kan het zijn Al-ghanam. Al-ghanam. de schaap of schapen kudde. الغنم hetzelfde uh, moet hier een jumla maken zodanig dat al-ghanam een fa'il is van een fi'al mu'tal al-akhir. من يجيب يخذ دار أنت فوطب جملة تحتوي على فعل معتل الآخر بحيث يكون الغنم فاعل نيموند Nogmaals, het hoeft geen ingewikkelde zin te zijn. Eh, waar kan ik deze cursus voor krijgen? Ja, we zijn nu al bezig. <laughs> Dus we zijn bezig met de cursus. Dus je kan het nu voor krijgen hier. Eh, maar op de site www.arabischelessen.nl daar kun je meer informatie vinden over deze lessen. وفيك بارك الله تعالى kunt u uw lettertypen oh ja, ja uh, veranderen barakallahu fiek heb pijn in de ogen ja het is een uh, een felle kleur je kan het moeilijk lezen طيب antwoord op de vraag al-ghanam al-ghanam moet fa'il zijn van een fa en van een fi'al wat mu'tal al-akhir is. En een beetje wakker worden. Of uh, hoe zit dat? Al-ghanam is dat meervoud van schapen, van schaap. Of is dat meervoud schapen of enkelvoud een kudde. Wat is een kudde? Ja, dat is eigenlijk, het wordt gebruikt voor uh, eh, meervoud. Voor uh, kudde. Dus voor mierschapen in één geheel. Dat is inderdaad kudde. Maar daarvan heb je nog meervoud. Dus je hebt al-ghanam en je hebt al-aghnam. Al-aghnam is meervoud van al-ghanam. kan ook gebruikt worden voor enkelvoud, dus voor een schaap. Eén schaap, dat kun je ook al-ghanam noemen. En als je zegt ar'a al-ghanam, dan zeg je eigenlijk ik uh, geef de grazen aan de kudde. طيب تفضلي زوجتر ام سوسن أبغي الغنم الطعام heel goed geprobeerd accent أبغي betekent ik wil hè? أبغي betekent ik wil maar als al-ghanam dat wil dan zeg je tabghi tabghi heel goed accent dus tabghi الغنم الطعام أحسنت أبغي أنا أبغي إك ذو أنت تبغي ياي ذو ان هي تبغي باش in تخفو الغنم تبغي أحسنت تبغي الغنم الطعام dan gaan we nu verder met het tweede onderdeel van Tamrin Isnan. اجعل كل اسم من الأسماء الآتيات مفعولا به لفعل صحيح الآخر hier moet je van de volgende woorden, van ieder van de volgende woorden moet je uh, een zin maken, zodanig dat de volgende woorden maf'ul bih worden. nu geen fa'il, maar maf'ul bih. Van een fi'al, van een fi'al die sahih al-akhir is. Sahih al-akhir. Dus nu niet mu'tal, maar sahih al-akhir. الطعام hebben we al gehad, al-kurah hebben we al gehad. Nu al-ibriq. Al-ibriq. Wat is al-ibriq? Weet iemand wat al-ibriq is? الإبريق dat is een schenkkan. Dus je moet een jumla maken zodat al-ibriq maf'ul bih wordt van een fi'al wat sahih al-akhir is. Schenkkan. En wie weet wat maf'ul bih is? Wat is maf'ul bih? تفضلي زوجة المسوسن betekent voor eh, patiënt. Hetgeen waarop de handeling wordt verricht, indien mansoob is en dus eindigt op een fatha. Dus een, eh, een, handeling wordt verricht op, een, op het leidend voorwerp en dat is mevrouw bihi en hij is mansoob. De regel is dat hij mansoob is. De ibriq dat moet dus mevrouw bihi zijn van een fi'al wat sahih en agir is. Probeer wat. Nu is het wat makkelijker, want er zijn meer af'aal. Sahih al-akhir dan mu'tal al-akhir. Dus je kan zo één bedenken. Je hebt heel veel mogelijkheden. Wat kan je doen? Welke handeling kun je verrichten op al-ibriq, op een schenkkan. Je kan het kopen, je kan het zien, je kan het, ja, van alles, je kan het breken, je kan het pakken. Wat is het roemstoot. Of was het van de volgende, vorige? Je kan heel veel doen met ibriq bintu, Al-Bintu, Yashri, al ibriqa. أحسن Tashri, heel goed Tashri. en weet je wat tashri betekent? Tashri. Dus het meisje. Tashri al-Ibriq. Verkopen, heel goed, ahsan. Tashri betekent zij verkoopt. En wat is kopen? Zij koopt, weet jij dat? Als je wil zeggen, zij koopt al-ibriq, wat is kopen? Tashri is zij verkoopt. En koopt, dat is تشتري أحسنت تشتري een ander werkwoord voor Tashri is tabi'u. Je hebt twee mogelijkheden. Tabi'u, dat is hetzelfde als tashri. Heel goed. Al-bab. Al-bab. Al-bab moet maf'ul bihi zijn van een fi'al wat... Oh, sorry, nee. Ik ben vergeten het belangrijkste. Je zei tashri en tashri eindigt op een lia. Toch? Wat voor fi'al is dat dan? Tashri. Wat voor fi'al is dat? Is dat fi'al Sahih al-akhir of al-akhir? Tashri. zuster Omsausen of iemand anders. Mu'tal al-akhir. Heel goed. Maar het moet hier zijn sahih al-akhir. We moeten even Denk aan de vraag. Wat zou het dan zijn? Welke zin zou je dan eh, gaan maken als antwoord op deze vraag? Heb ik eigenlijk al gezegd? tadiu heel goed al bintu البنت al الإبريق Heel goed. Want al-ain is dus niet, is dus geen alif en geen wauw en geen ja. Dus fi'al sahih al-akhir. Al-bab. الباب moet مفعول به zijn van een fi'al wat sahih al-akhir is. Al-Bab, de deur. Yallah. Wie wil een poging doen? اتفضل يا دكتور مصطفى محمد يفتح الباب ما شاء الله احسنت محمد يفتح الباب يفتح استط فعل معتل أو صحيح الآخر يفتح اشتط فعل معتل الآخر أف صحيح الآخر محمد يفتح فعل صحيح الآخر en مستط جو dat مستط صحيح الآخر? Hij eindigt op de haak. niet op de af'alul illa. Niet af'alu, huruf. Huruf al-illa. Dus hij eindigt niet op huruf al-illa. Niet op af'al al-illa. Want af'al dat zijn werkwoorden. En uh, ik doe huruf. Ahsan. Heel goed. الثوب الثوب wat is ثوب wat betekent الثوب Dat hebben we eigenlijk ook eerder gehad. Weet iemand wat thawb is? الثوب niemand الثوب تفضلي أم رميسة ما هو الثوب wat betekent الثوب kleding accent kledingstuk الثوب dat is kleding goed nu wat kun je doen met الثوب maak eens een zin zodat الثوب مفعول به wordt van een fi'al wat sahih al-akhir is. Nou, Ook met de soap kun je heel veel dingen doen. Je kan het aantrekken. Je kan het weer verkopen of kopen. Je kan het verbranden, ik zeg maar wat. Je kan het wassen. Yalla je kan ook werkwoorden gebruiken die we net hebben gebruikt. geen probleem. Het gaat erom dat jullie begrijpen wat de bedoeling is. Ik zie nog geen handen. الثوب مفعول به زين فمن فعل معتل أف صحيح الآخر الله من يجيب على هذا السؤال تفضل يا أم سوسة التاجر يبيع الثوب أحسنت ياخد التاجر يبيع الثوب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته التاجر ذات is دولار يبيع فركوب الثوب ذات آه، is يبيع dat فعل مضارع مرفوع الثوب والفاعل آه، ضمير مستتر تقديره هو هاي الدخينة دي die verkoopt dat فاعل أن الثوب that is مفعول به منصوب الحذاء جملة بحيث يكون الحذاء مفعول به لفعل صحيح الآخر maak eens een zin zodanig dat الحذاء مفعول به إس ضمن فعل ضد صحيح الآخر إس نعم زي فيلد دون Ook hier mag je werkwoorden gebruiken die we net hebben gebruikt. Gebruikt, geen probleem. Ik zie nog geen... Wat betekent al-hida? Goed, al-hida. Eh, al-hida. Weet iemand wat al-hida betekent? Al-Hida, dat zijn schoenen. Schoeisel. Al-Hida, schoenen. Dus, wat wordt de zin? opgenomen. Wat kan je met de schoenen doen? Om het zo te wat dan? الولد يت الولد يتطهر الحذاء Snap ik het goed? Uh, zeg maar schoonmaken. Ik weet niet of het goed is. Schoonmaken. Uh, je kan zeggen yutahhiru. Yutahhiru. Maar dat betekent dan hij uh, reinigt. Dus hij maakt rein. Yutahhiru al-hida. Of yunazzifu. Yunazzifu is schoonmaken. الولد ينظف الحذاء هي الخد ينظف of يطهر allebei goed ja dat kan natuurlijk ja je kan ze ook reinigen accent je kan ze reinigen je kan ze schoonmaken je kan ze wassen nou التمرين الثالث Oefening 3. Hebben we vorige keer gedaan. Tenzij iemand daar vragen over heeft. 4 ook. Vijf ook. Maar als iemand vragen heeft daarover, dan kunnen die gesteld worden. En we gaan naar Tamrin السادس التمرين السادس oefening 6 bladzijde ضع مضارع كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة وبين أهو معتل الآخر بالألف أم بالواو أم بالياء Dus wat je hier moet doen is, je moet Je hebt hier een aantal fi'al madi staan, af'al madi. En je moet daar fi'al mudari' van maken. En dan vertellen of het mu'tal al-akhir bil-alif, bil-waw of bil-ya is. Laten we beginnen met da'a. Da'a. Wat is al-mudari' van da'a? Da'a is fi'al madi. Wat wordt het in al-mudari'? Da'a betekent uitnodigen. Dus da'a Muhammadun Sa'iden bijvoorbeeld. Mohammed nodigt Sa'id uit. Of je kan zeggen da'a المسلم ربه de moslim uh, doet het dua, vraagt Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is da'a. Wat wordt de modari' daarvan? Weet iemand dat? Wat is de modari' van da'a? Het staat heel veel in de Koran. ده مضارع فن دعا تفضل يا المسلسل دعا يدعو heel goed يدعو يدعو ان اف يدعو فعل معتل الآخر بالألف بالواو أو بالياء يدعو ما فيش فعل معتل الآخر مع اصدق بالألف بالواو او بالياء نعم تفضل يا جستر متوسن فعل معتل الآخر بالواو أحسن صفا صفا صفا wat betekent dat? Kijk, ik heb op de site het huiswerk uh, geplaatst. Dus deze oefeningen, die, die zitten op de site. En eh, ik heb daar ook de vertaling van de woorden bij gezet. Dus Safa betekent opklaarde. Opklaren. Safa betekent dat hij eh, helder is geworden. يعطف المضارع ظرفا دي بيتات مستوسم تفضلي يصفي نعم نيت يصفي كيك als je alif hebt in الماضي als je alif hebt in الماضي dan weet je zeker dat al-mudari' eh, wordt in plaats van alif, van, eh, van lia. Dan wordt het al Dan is de oorsprong van de alif al ليش بتورطت بتورطت صفاء نعم بتورطت جسم مسوسن ام دوت Maakt het niet uit of het alif... Nee, het maakt wel uit. Dus alif memduda, alif memduda, die krijgt dus altijd luau. Dat is luau. De oorsprong daarvan is luau. En alif maksura, dat heeft als oorsprong lia. Yasfu. يصفو احسن نيت صفو مار يصفو تبطي بدول دانكيك يصفو مش صفا يصفو نتاف باعا يدعو كاك بايلي دعا دعا هي بين الف ممدودة عند تفوت يدعو تساو دخلت فور صفا هي بين الف ممدودة عندش كراخية يصفو Heel goed. Radia. Radia. Wat wordt fi'al al-mudari' daarvan? Radia. Radia betekent uh, ergens tevreden over zijn. Eh, in het boek. Ik ben nu bladzijde 5, oefening 6. Dat is in het tweede deel dan. Want het boek bestaat uit drie delen. Als je gaat naar bladzijde 59, daar eindigt eerste deel. Naam. Radiya, tevreden zijn over iemand. Radiya, wat wordt fi'al mudari' daarvan? Wie weet dat? Je zegt bijvoorbeeld radiyallahu anhu. Als je een sahabi noemt, een sahabi noemt bijvoorbeeld Abu Bakr رضي الله عنه تنشخي رضي الله عنه موخ الله تفريدا أو فرهم زين ذل بهاخم رضي ذات فورت الشيء المضارع دارفا زيت إيمان دات dan zal ik het even zeggen. يرضى wordt Yarda. Yarda. مقصورة ديت ألف مقصورة دوش دي ألف دي لايكت أوبن الياء وردان زوندر بنت يروندر ساعة فوق ده إيش ساعة Wat betekent sa'a ook weer? Betekent verlangen. Ergens naar verlangen. Iets willen. Sa'a, dat is fi'al madi. فتفرض الفعل المضارع بأرقام بيت إيمان ضد Nee. Het is Yessa'a. Yessa'a. Ook met alif maqsura. Dus alif die lijkt dat is de eh, elif die op een lijkt, met of zonder punten eronder. En dan hada, hada, dat wil zeggen lijden, met een korte ei. Leiden. Hada. En wat wordt al-fi'l al-mudari' van hada? Dat heb je ook veel in de Koran. Hada als je wil zeggen dat iemand iemand anders leidt in de tegenwoordige tijd, wat zeg je dan? Hada iemand? geef vragen, een andere vraag. Uh, kan ik zeggen jehdu? Jehdu, kan ik dat zeggen? Zuster Oem Sosan, tfaddal. Kan ik zeggen hada jehdu? Nee, jehdi, ahsend, jehdi. Waarom kan ik niet zeggen jehdu? Zuster om zo Sosan. Je kan niet zeggen yahdu, omdat hada een alif maqsura heeft. Geen alif Memdouda. Alleen als je alif mamduda heeft, zoals da'a, safa, dan pas krijg je een wow. Da'a yad'u, safa yasfu. Maar hada heeft alif maqsura. Heeft niet die stok, maar die lia zonder punten. Vandaar dat je niet yahdu mag zeggen. dus yahdi. Is dat duidelijk? Maar staat dit ergens wat je krijgt in de notaria als je wat hebt in de Mali? Wat je, ah. ehm, nee, het is eigenlijk iets naar mijn weten is iets wat je gewoon moet weten. Uit uh, eh, istikra heet dat. Al-istiqra. Maar de, regel die ik noem, dat al-alif, dat als je een fi'al hebt met alif mamdouda, dat de oorsprong daarvan waw is, dat, is, dat eh, mag je van mij aannemen. Dat zeg ik als regel. Maar als het alif maqsura is, of wordt het eh, dan uh, alif Maksora of lia, dat durf ik niet te zeggen of het ergens staat in een regel. Wat je dan krijgt. Van een madi als je modara hebt. Dus dan moet je gewoon eh, ja, leren, dus de werkwoorden leren eh, en eh, eh, er zijn een aantal regels, zoals ik die net heb genoemd, dat als je de doeden hebt, dat je luau krijgt altijd. Saka. Saka, water geven. Kan ik zeggen yesko? Kan ik dat zeggen? Saka yasqu. شقاء الفعل الماضي بتنزخة هاي خف فاتر فاتر خيفن المضارع دارفان كان دات يسقو زين كان ايمانت ماي انفوت خيفن تفضلي جسر المتوسن Alice alif maksora. Want de wauw krijg je alleen als je alif mamduda hebt. En in dit geval heb je alif maksora. Dus de mogelijkheden die je hebt, dat zijn twee. Of yasqa met alif maksora. Of yasqi. Of yasqa met alif maksora. Of yasqi. En wat denken jullie? Is het yasqa of yasqi? يسقى of يسقي dus iemand die vaak naar lezingen luistert in het Arabisch of vaak naar het Arabisch of het algemeen luistert die kan wel antwoord geven want het is een werkwoord die vaak voorkomt يسقى of يسقي تفضلي دكتور مسوسن يسقي أحسنت يسقي met als يهدي هدا يهدي نعم عمي عمي blind worden عمي wat is المضارع daarvan Wat is Mudara daarvan? Eh, kan het Ya'mu zijn? Kan het Ya'mu zijn? Kan het Ya'mu zijn? Eh, vinden jullie het erg als ik ook de vraag stel aan andere mensen die aanwezig zijn? je kan ook gewoon luisteren, dat is geen probleem voor mij. Maar om mensen te betrekken, zodat ze het ook begrijpen, eh, dan is het <laughs> eh, goed zeg maar, om eh, ja, vragen te stellen en interactief te zijn. En anders hoor je alleen maar wat er gezegd wordt en dan begrijpen van de stof kan dan moeilijk worden. Alleen. Geen probleem. Eh, Aniya kan het Ya'mu zijn. Ya'mu. Want net heb ik iets uitgelegd waarin ik eigenlijk eh, nu een antwoord van jullie verwacht op basis van die regel die ik net heb geleerd. Ya'mu, kan, ik, kan het een fi'al mudari' zijn van aniya? Kan dat? Zuster Umm Sousan, تفضل عمية التي في الفعل الماضي كانك الفعل المضارع يعمو جهم لي geen يعمو denk ik يعمى net أوس ربيع en jarba, of niet? Het is inderdaad ya'la, heel goed, accent. Heel goed, maar mijn vraag was, eh, kan het JAMU zijn? Zo niet, waarom? Jij zei nee, maar waarom kan het niet zijn, ya'mu? waarom kan ya'mu geen mudari' zijn van amiyah. Waarom kan ya'mu geen mudari' zijn van amiyah? Het is inderdaad ya'ma. Omdat een madi met een ja geen mudari' kan hebben met een wauw. Heel goed. Dus alleen... ماضي مت ألف ممدودة ألف ممدودة ذكر اخت الواو ألف ممدودة دي إيش دي هيت أس أسبرون الواو ألف خبون ريخو دعا يدعو صفا يصفو انزفورت هيل خود نيه أفنين زيزة التمرين السابع ضاء ماضي كل أو كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة eigenlijk in oefening 6 moest je een jumla mufida maken. Maar we zijn alleen blijven steken met het omzetten naar uh, het fi'al mubare. وبين أو معتل الآخر بالألف أم بالياء يقضي يقضي يقضي heeft verschillende betekenissen. kan afmaken betekenen, kan inhalen betekenen. Yaqdi Ramadan bijvoorbeeld. Yaqdi eh, eh, waqtahu, dus dat is eh, het, besteden van zijn tijd. Yaqdi, het kan besteden betekenen, het, kan, het heeft heel veel betekenis. Maar wat is al-madi? Wat is een madi? Verleden tijd van yaqdi. Wie weet dat? Walaikum salam wa Yaqdi. Dat staat ook veel in de Koran. Yaqdi. Weet iemand dat? اوكي جست مسوسا تفضلي Qada. Heel goed. Ik weet niet waarom. Deze hebben we vorige keer gehad. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar het is inderdaad qada. Mijn vraag is nu. is het qada met alif mamduda of alif maqsoora. Qada yaqdi. Heel goed. Maar is het alif mamduda, dus stokje, of alif maqsoora, lia zonder punten. Als iemand anders dat weet, mag ook ضمنت مهر تسخين طلاب قضى ليست ألف ممدودة أو مقصورة Dus is het qada of of qada op deze manier. زوجة المسلسل تفضل مقصورة أحسنت waarom vraagteken daarachter? Je moet een beetje zeker uh, zijn. En waarom is het maqsura en geen memduda. Ja, kijk, als het memduda zou zijn, als het memduda zou zijn, qada met alif memduda, wat zou dan mudari' zijn? Als het qada, zoals ik de tweede keer heb geschreven. Als het qada met alif mamduda zou zijn. Wat zou dan al-fi'l al-mudari' zijn? قضاء met alif mamduda zou dan als فعل مضارع يقضو heel goed يقضو want alif ik zeg, ممدودة heeft altijd الواو Krijgt altijd الواو Dat is gewoon een regel. Moet je onthouden. دعا يدعو صفا يصفو غدا يغدو Enzovoort. Dus het kan geen qada zijn met alif mamduda, omdat het geen yaqbu is. Omdat het yaqdi. Nou. يبقى يبقى blijf blijven يبقى wat is الفعل الماضي daarvan. يبقى Weet iemand dat? الماضي daarvan بقية heel goed بقية بقية يبقى اسم maken. Baqiya Mohammedun fil masjid bijvoorbeeld. Mohammed bleef in de moskee. Yeshu. En deze moeten jullie wel weten. Yeshu. Wat is al-fi'l al-madi ervan? يسهو wat is الفعل الماضي daarvan يلا دي تموت بكام زين يعني؟ يس هو يدعو يصفو يسهو Wat is een يسهو van En eerst betekent vergeten. Ik heb bijvoorbeeld iets vergeten. Als je aan het bidden bent en op een gegeven moment weet je niet meer of je drie rak'as hebt gebeden of vier. Dat heet as-sahu. as En daarvoor eh, moet je dus sujud as doen. doen. dan is het شاها هاخد شاها يعني ايش تصير الف آه، ممدودة او مقصورة is معطل معتل الآخر بالألف الممدودة أوف المقصورة الممدودة أحسنت أحسنت waarom waarom is ألف ممدودة إذا رمزت ألف ممدودة إنيت ألف مقصورة فها omdat een modara met een wauw altijd een madi heeft met alif memdud. Ahsend, je begrijpt. Heel goed. Yunadi. Yunadi. ينادي roepen. Wat is de madi van Yunadi? Wie weet dat? Weet iemand dat? Yunadi, dat is fi'al Mubarak. Wat wordt fi'al al-Madi ervan? Eh, je mag ook gewoon eh, proberen, pogingen doen. Want van die fouten die je kan maken, daar leer je ook van. Yunadi. Wat is een fel van Yunadi? Dit staat ook veel in de Koran. ينادي إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا بفضل Het هذه أوك في القرآن جزء المسلسل تفضلي ماذا مثل الف مقصورة هيا أخوت أحسنت ماذا مثل الاليف مقصورة يمكن هي خير الف ممدودة غير هذا ونطشي je ينادو هبت maar ينادي دوس ماذا مثل الف مقصورة أحسنت يرتقي يرتقي يرتقي betekent klimmen of promoveren figuurlijk letterlijk betekent klimmen ook een alif een alif na de noon ook een alif na de ja ja ja Dus alif memduda eh, na de noon. Dat hoort gewoon bij het werkwoord. Ik zal het even opschrijven. Ik hoop dat je Arabisch kan, kan lezen. Nada, dus Noon, alif memduda, del en alif maqsura. Kun je dat lezen? Maar je kan het ook zo installeren dat het Arabisch wordt ondersteund. Dat kan wel. طيب ماذا ينادي nu يرتقي يرتقي klimmen wat is الفعل الماضي ervan يرتقي wordt Kijk, bij fi'al mudari om fi'al mudari om te zetten naar fi'al madi, haal je die lia of harf mudari'a weg. In dit geval is het lia. Haal je die lia weg en dan maak je het af. Yaqdi qada. يبقى بقي يسهو سهى ينادي نادى يرتقي dit zal ik denk ik gewoon even zeggen. Dat is irtaqa. Ik zal het even opschrijven. Irtaqa. Irtaqa. Irtaqa. Dus alif مقصورة aan het eind. En begint met sukoon, rtaqa, maar in het Arabisch mag je niet met sukoon beginnen. Vandaar dat je de alif toevoegt aan het begin. الهمزة الوصل هيبط همزة وصل ارتقى يفنى يفنى بطيس المضاء الماضي فن يفنى ان يفنى بتكنت فرخان بطيس الماضي ارفان زي بيطات يفنى wordt الماضي جستر أم سوسن تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثانية ثانية أحسنت Yefna. Thaniya Yefna. Heel goed. Vergaan. Tayyip. Ik hoop dat het duidelijk is allemaal. Zijn er vragen over wat we vandaag hebben gehad? Zijn er vragen over hoofdstuk 17, taqsim al-fi'al ila sahih al-akhir wa mu'tal al-akhir? Geen vragen? Uh, broeder Abu Abdurrahman, vandaan. <laughs> Ja, die is begonnen om twee uur. De les van vandaag is om twee uur begonnen. En... Uh, ik had het vorige keer al gezegd, misschien is het jou ontgaan. En op de site heb ik het ook eh, geplaatst. In het rood stond op de site dat de les zaterdag 30 september zal zijn om 2 uur. Maar nou goed, je hebt dus eh, het huiswerk gemist van hoofdstuk 17. We hebben het net eh, afgemaakt. En als er geen vragen meer zijn over dat hoofdstuk, dan gaan we verder met hoofdstuk 18.